met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de strafzaak tegen de man die fuck de koning riep... niet voor te leggen aan de politierechter. Er is volgens het OM meer tijd nodig om alle verzoeken en inhoudelijke bezwaren... van de advocaat van de man te kunnen onderzoeken. De advocaat wil onder meer getuigen oproepen. De dagvaarding zal door het OM worden ingetrokken. Gisteren werd bekend dat het OM de man vervolgt vanwege majesteitsschennis... omdat hij weigerde een schikking van 500 euro te betalen. Reddingswerkers gaan in Canada de lichamen zoeken van de twee Nederlandse poolonderzoekers... die daar hoogstwaarschijnlijk zijn verdronken. Het team hoopt de lichamen van Mark Cornelissen en Philip de Roo te bergen... en ze terug te brengen naar Nederland. De reddingswerkers zijn op weg naar het gebied op sneeuwscooters. Met helikopters en vliegtuigen lukt het niet om er te komen. Het team wilde eerder deze week al naar het gebied, maar het ijs was onbetrouwbaar en de weersomstandigheden slecht. Feyenoord en Vitesse overwegen een kort geding tegen de politievakbonden... in een poging de wedstrijd Feyenoord-Vitesse zondag toch te kunnen spelen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft de wedstrijd verboden... vanwege de acties van de politie. Die maakte gisteren bekend dat er rond Feyenoord-Vitesse en FC Groningen-Pek Zwolle... onvoldoende agenten beschikbaar zijn. Feyenoord en Vitesse hebben het gevoel dat zij gebruikt worden... om conflicten te beslechten waar ze part nog deel aan hebben. Van alle Nederlanders boven de 15 jaar werkt de helft wel eens als vrijwilliger. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meesten gaan aan de slag bij sportverenigingen, scholen, kerken... of zijn als vrijwilliger actief in de verzorging en verpleging. Onder vrijwilligers zijn vakbonden en politieke partijen het minst populair. Volgens het CBS is de doorsnee vrijwilliger van middelbare leeftijd autochtoon en hoogopgeleid. Het weer droog met zonnige periode, temperatuur 13 tot 16 graden. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Ook dan blijft het droog. Morgen wordt het 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A9 ook maar richting Amstelveen is dicht bij Badhoevedorp. Dat komt door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Amstelveen pas tegen 7 uur weer open gaat. Omrijden kan vanaf knop het Raasdorp via Hoofddorp over de A5 en de A4. Op de A20 Rotterdam richting Gouda staat voor Moordrecht 8 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.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 Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door het vee de boerderijen en langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien op het bankstel staat bij mij en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan. It's gonna be a blue Toon Hermans groep bij Ook Zandvoort. Deze groep is voor mensen die te maken hebben met kanker. Ervaringen uitwisselen over alles rondom deze ingrijpende ziekte wordt elders in het land in de Toon Hermanshuizen als erg steunend ervaren. U kunt zich telefonisch aanmelden op nummer 5740355. Ik herhaal 5740355. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van 10.30 tot 12 uur in de Theo Hilberzaal van Steunpunt Ook Zandvoort, Flemmingstraat 55. Opgave vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. Deelname en ook de koffie of thee zijn gratis. De deelnemers kunnen zich bepalen welke thema de volgende bijeenkomsten besproken wordt. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld praktische zaken als voeding of zwemmen met een stoma. Maar ook ervaringen uitwisselen over vermoeidheid, angst en onzekerheid kunnen een grote steun zijn.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 Hierdoor is het mogelijk om vanaf 10 jaar zelf in een supersportwagen te rijden op het circuit van Zandvoort. Je kunt je vanaf nu opgeven. Maar je kunt ook cadeaubonnen voor dit unieke evenement bestellen. Superleuk als verjaardagcadeau. De verschillende mogelijkheden, tarieven en voorwaarden staan uitgebreid beschreven op onze website. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Blekermolens Raceplanet. Telefoonnummer 085 27 390 of zandwoord at raceplanet.nl en direct en eenvoudig aanmelden gaat heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar zandvoort.raceplanet.nl en vermeld hieronder de volgende gegevens. Naam van de ouder, adres plus het huisnummer, postcode plus plaats, telefoonnummer en het e-mailadres. Naam van het kind, geboortedatum, de lengte en of hij eerder gereden heeft. soleil Je suis Huiskamerproject ook samen. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Je bent van harte welkom. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u van half twee tot 4 uur deelnemen aan spelletjes en creatieve activiteiten. Creatief? Bijvoorbeeld koken, bakken, kaarten maken, handwerken, schilderen, spelletjes, joelen, klaverjassen, rummikuppen, biljarten, zitdansen. Er is volop keuze. Kosten 3,50 per keer, inclusief een kop koffie. Het is ook mogelijk eerst aan te schuiven bij de eetclub voor een warme maaltijd. Deze moeten dan wel minimaal een dag van tevoren bestellen. De kostprijs 8,50, inclusief de middagactiviteiten. Ook elke eerste en derde zondag van de maand brengen de senioren samen een groot deel van de dag door in het gebouw aan de Flemmingstraat 55. En elke vierde zondag ook samen in het Hijk, burgemeester Nijmanlaan. Opgave via 5740330. De huiskamer van Ook Samen is het hele jaar open. Dus ook in de zomermaanden. Ook Samen is een samenwerkingsproject van de gemeente AMI, Pluspunt en Ook Zandvoort. Ook Zandvoort voert het project uit. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Who New pussycat. Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling, and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Gezondheidsplein. In deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Welke vis kun je het beste eten als je je vetverbranding wil activeren? Denk jij ook dat sushi, gerookte zalm en gestoomd makreel goede keuzes zijn als je buikvet wil verbranden? Dat zijn nou net de verkeerde keuzes. En ik leg je uit waarom. Ook geef ik je tips welke vis je het beste kunt eten. Ik kom ook mensen tegen die juist helemaal geen vis eten, omdat ze het niet lusten of uit principe. Hoe zit dat nou precies? Kun je zonder vis? Als je vis eet, welke vis kun je het beste eten en welke niet? Het eten van vis heeft voordelen en nadelen. Ik begin met de voordelen en zometeen geef ik je tips welke vis je het beste kunt eten. Vis, en vooral vette vis, is een uitstekende leverancier van gezonde vetten, de omega-3 vetzuren. Deze omega-3 vetzuren helpen je onder andere meer bij je vetverbranding. Waar heb je omega-3 voor nodig? Omega-3 stimuleert je vetverbranding. Veel mensen denken dat je er dik van wordt, maar dat is juist niet zo. Door voldoende omega-3 ga je tot 5% meer vet verbranden. Daarnaast zorgt omega-3 voor een elastische huid, zodat je er jong en fris uitziet. Ook helpt omega-3 je beter te denken, het is goed voor je hersenen. Vis is dus een superleverancier van gezonde vetten, die je onder meer helpt je vet te verbranden. Daarnaast bevat vis veel eiwitten voor de opbouw van je spieren en veel jodium voor het gezond houden van je schildklier. Er zitten tegenwoordig ook nadelen aan het eten van vis. Dat komt door de verontreiniging van de oceanen en door de manier van kweken. Vis uit de oceaan kan zware metalen bevatten en reststoffen uit plastic. Kweekvis bevat daarnaast antibiotica en soms hormonen en chemische kleurstoffen. Allemaal niet zo goed voor je lichaam. Hoe kun je hier het beste mee omgaan? Een hele goede keuze is wilde zalm uit, uit Alaska. Deze vis heeft in een van de schoonste oceanen ter wereld gezwommen met gezonde voeding. Deze voeding bestaat voornamelijk uit garnalen. De rode kleurstof uit de garnalen stapelt zich op in de wilde zalm. Daardoor de roze kleur steeds intenser wordt. Dit is bij wilde zalm een goed teken. De wilde zalm komt diep gevroren naar Nederland. Je kunt het niet overal kopen. In Amsterdam ga je ervoor naar de biologische markt of naar de semi-biologische supermarkt Markt. Als je geen wilde zalm kunt kopen, ga dan op zoek naar verse kabeljauw, verse makreel of verse sardientjes. Pas op met gewone zalm en gerookte zalm. Dit is vaak kweekzalm uit zoet water of uit de Atlantische Oceaan. Deze zalm bevat meer zware metalen en chemische stoffen uit plastic en daarnaast ook nog antibiotica. Verder is deze vis vaak roze gekleurd met chemische kleurstof. Daarom zou ik geen of heel weinig gewone zalm eten. De chemische toevoegingen verstoren je stofwisseling, waardoor je mogelijk extra buikvet vasthoudt. Iets vergelijkbaar geldt voor pagasiusfilet. Die komt uit Vietnam, uit zwaar vervuild water, vol met kankerverwekkende stoffen. Bij de kweek van pancasius worden hormonen en antibiotica gebruikt... en na de verwerking wordt de vis nog ingespoten met een fosfaseoplossing... om de vis zwaarder te maken. Deze vis zou ik echt vermijden. Een handige vuistregel is dat je het eten van grote vissen vermijdt. Grote vissen zitten aan het eind van de voedselketen en hebben daardoor al veel zware metalen verzameld. Eet daarom geen zwaardvis en niet te veel tonijn. Let ook op met sushi. Veel mensen eten dit omdat ze denken dat je er gezond is en je er geen gebruikvet van krijgt. Maar sushi is vaak bereikt met kweekvis. Het bevat een hoog gehalte aan zware metalen. Sushi wordt ook nog eens gemaakt van witte rijst. Ik zou het niet te veel eten. Gerookte zalm of gerookt makreel raad ik ook af. Deze vis wordt tegenwoordig chemisch gerookt. Dat wil zeggen met een chemische stof die naar rook smaakt. Verder komt er bij de bereiding extra vet aan te pas. Vaak krijg ik vragen over gestoomd makreel. Dat klinkt onschuldig en vetarm. Maar wist je dat gestoomd makreel eigenlijk gerookte makreel is? Alleen dan op een hogere temperatuur gerookt. Zodat de vis meestal ook gaar is. Bij dit rookproces worden meestal chemicaliën en vetten gebruikt. Daarom zou ik gerookte en gestoomde makreel vermijden. Tenzij je zeker weet dat het goed is bereid. Neem liever verse vis en maak er zelf iets lekkers van. Vermijd verder ook kibbeling en andere vissen uit de frituurpan. Het vet uit de frituurpan is ontzettend ongezond. Je lichaam kan dit nauwelijks afbreken. Waarom zou je lekkere vis frituren? Als je daarom kiest geen fits te eten, zorg dan dat je je voedingsstoffen op een andere manier aanvult. Verdiep je in de voeding en eet bijvoorbeeld meer kiemen, avocado, zeewier, noten en zaden... om voldoende omega-3 vetten, eiwitten en jodium binnen te krijgen. Ik hoop dat ik je hiermee weer een stap verder heb geholpen met het gezonde lifestyle.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 Waarbij liefhebbers van Japanse auto's en tuning een dag vol show en spektakel beleven. Met sprintcompetities op het circuit en slalomwedstrijden op de paddock. Vanzelfsprekend zullen diverse bolides uit de tuningwereld aanwezig zijn. Tevens actie op de baan met sprint en de time attack. Kijk voor meer informatie op de website. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat nummer 108. De website is www.circuit-zandvoort.nl I was just a lad of ten, my father said to me, Come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit eat. Lemon tree very pretty and the lemon flower is sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day, my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. That's the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale, but true. Said a tale, but wiser now. I sing this song for you. Lemon tree lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, so wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. time with Jazz in Zandvoort met Max Lonata op 10 mei.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 Wereldberoemde artiesten hebben al eens opgetreden, onder andere Scott Hamilton en landelijke grootheden als Benjamin Herman en Ferdinand Povel. Wie er ook te gast is, u kunt er zeker van zijn dat iedere gast die we uitnodigen de moeite van het beluisteren waard is. In de voormiddag een strandwandeling tussen 14.30 en 16.30 genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van dan zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in het Nederlandse jazzscene. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Meer informatie, Gebouw de Krocht, Grote Krocht 41. Het e-mailadres is info at en onze website is www.jazzinzandvoort.nl En de aanvang is half drie smiddags. sociaal raadslieden geven gratis informatie op sociaal-juridisch terrein aan mensen die problemen hebben met regels en instanties. U kunt u bij de sociaal raadslieden terecht voor informatie over onder meer uitkeringen, werk, huur en zorgtoeslag, echtscheidingen, consumentenproblemen, belastingen, etc. Inloopspreekuur zonder afspraak op elke donderdag tussen 9 en half elf bij Context, ingang Flemmingstraat nummer 9. Vooraf een afspraak kan ook. Dan is het telefoonnummer 023 543 3302. Of verder informatie op www.context.nl. moedergroep. Dit is een groep van jonge moeders. Moeder worden is iets heel bijzonders. Een gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker als je jong bent. Het doel is leren van elkaars ervaringen, herkenning en steun vinden. Wat komt er aan de orde? Hoe is het om jong en moeder te zijn? Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van je kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of met je kindje? Het verandert er in de contact met je vader van je kindje, je familie en je vriendenkring. Hoe zit het met de werk en de scholing? Wat voor geldzaken moet je regelen als je moeder wordt? Tot en met 3 juli van 9 tot 10. Geen bijeenkomst op 8 en 15 mei en 12 juni. Steunpunt ook Zandvoort, Flemmingstraat 55.